Dinsdag is in het gebied van de Saldalfjord nog met speurhonden naar Kamphuis gezocht. Daar zijn eerder zijn kajak en identiteitspapieren gevonden. De 46-jarige Kamphuis werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in Noorwegen en is sindsdien spoorloos. De KLM schrapt vandaag uit voorzorg 100 retourvluchten naar Europese bestemmingen. Vanwege stormachtig weer heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het westen en noorden van het land. KLM boekt passagiers over naar latere vluchten. Ook EasyJet heeft een aantal vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Vooral in de ochtend is er nog kans op zware windstoten. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Chinese strijdkrachten... wegens de aankoop van gevechtsvliegtuigen en raketsystemen in Rusland. De VS ziet in de aankoop een inbreuk op de sancties... die in 2014 werden afgekondigd... na de Russische inlijving van het Oekraïnse schiereiland de Krim. China heeft boos op de sancties gereageerd. Op een bijeenkomst met journalisten riep een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken de VS op de sancties ongedaan te maken. Wapendeskundigen denken dat de sancties weinig effect zullen hebben en dat ze China en Rusland alleen maar dichter tot elkaar brengen. Er is een meldpunt geopend voor jongeren die na valse beloften of onderdruk telefoonabonnementen afsluiten voor criminelen. Het komt erop neer dat ze de telefoons moeten inleveren bij de zogenoemde credit boy en de kosten van de abonnementen zelf moeten betalen. Providers zeggen dat het gaat om honderden gevallen per jaar. Het weer, buien met vooral in het westen zware windstoten, vanmiddag opklaringen en wat minder wind, in het noorden nog wel een bui. De temperatuur daalt van 19 naar 15 graden.